Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Britse steden zijn agenten op straat om te voorkomen dat uitgaansgeweld dit weekend uitmondt in nieuwe rellen. In Londen zijn 16.000 agenten op de been, in plaats van de 2500 die normaal gesproken in het weekend de orde bewaken. Ook in andere steden zijn veel meer agenten op straat. Deze week waren in veel Engelse steden rellen waarbij gebouwen in brand werden gestoken, winkels werden geplunderd en vijf doden vielen... Premier Cameron, die terugkeerde van vakantie vanwege de rellen, zei dat de politie niet adequaat had gereageerd. Het hoofd van de Britse korpschefs is het daar niet mee eens. Tegen de BBC zei hij gisteren dat het herstellen van de rust na vier dagen van rellen voornamelijk de verdienste was van de politie en niet van de politiek. Vooralsnog lijkt het, net als de voorgaande twee nachten, rustig in Londen en andere Britse steden. Premier Rutte had sneller moeten reageren op de verwarring over het steunpakket aan Griekenland en op de aanslagen in Noorwegen. Dat zei PvdA-leider Cohen in Met het oog op morgen. Hij vindt dat de premier er moet zijn op momenten die ertoe doen. Veel politieke partijen zijn blij met de excuses die Rutte de afgelopen dag maakte over de verwarring rond het steunpakket voor Griekenland. Na de Europese top in juli sprak Rutte over een andere omvang van het steunpakket dan andere landen. Hij is er niet mee eens dat hij onzichtbaar is geweest in de crisis. Volgende week debatteert de Kamer over het steunpakket en de presentatie van Rutte. In Hongarije hebben tientallen extreemrechtse jongeren het terrein van muziekfestival Siget bestormd. Ze probeerden zonder toegangskaarten binnen te komen. Beveiligers hielden de groep tegen. Zeker vijf extremisten zijn opgepakt. Siget is een van de grootste festivals van Europa. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers, onder wie veel Nederlanders. Het weer overwegend bewolkt, overdag overal zwaar bewolkt en smiddags wat buien.